Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt geld krijgen van Schiphol of Eindhoven Airport. De afgelopen maanden stonden heel wat mensen eindeloos in de rij en misten daardoor hun vlucht. Dus trekken de vliegvelden nu de portemonnee. Goed nieuws, vindt de Consumentenbond. Bij de Consumentenbond kwamen enkele honderden klachten binnen... van mensen die hun vlucht hadden gemist door de drukte op Schiphol. En wij hebben de indruk dat het er nog veel meer zijn. Schiphol en Eindhoven Airport betalen alleen de bonnetjes... van nieuwe of omgeboekte vluchten of geannuleerde vakantiehotels. Je hebt tot eind september de tijd om een compensatieformuliertje in te vullen. Bij een heftig auto-ongeluk in Tilburg zijn vanochtend twee mensen zwaar gewond geraakt. De bestuurder zou tegen een boom en een paar lantaarnpalen zijn geklapt. De twee die in de auto zaten zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de getuigen is de ravage enorm. Van de Audi is niks meer over. Die is in stukken gebroken en de weg ligt bezaaid met koplampen, velgen, stoelen en gebroken glas. In Rokanje in Zuid-Holland is een strandtent helemaal uitgebrand. Vannacht brak de brand uit en sindsdien zijn er een hoop brandweermensen druk mee. Beach Club 8 staat vlakbij de duinen dus moet worden voorkomen dat het vuur overslaat. We hebben inmiddels ook besloten dat het pand zelf niet meer te redden is. En dat is inderdaad de reden dat we er nu voor hebben gekozen om het duingebied... Eh, wat er redelijk snel eh, achter komt, eh, om dat vooral nat te houden. En nou ja, om in ieder geval te voorkomen dat het dus overslaat naar dat gebied. Hoe de boel in brand kon vliegen is nog onduidelijk. En een makkie voor de politie in Helmond. Agenten betrapten een man die drugs bij zich had. De dealer dacht slim te zijn en door heel wat zakjes drugs snel in zijn t-shirt te stoppen... had alleen niet door dat er een gat in zijn shirt zat. De politie zag dus wat hij allemaal wilde verstoppen. De man is opgepakt. Het weer nog. De zon stopt niet met schijnen vandaag. Op de Wadden wordt het 26 graden.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta ronda la gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. esta rumba tan que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan que yo siempre cantaré. on the up. ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Never question now you got my attention.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 Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan jij dat hebt gedaan, om welke reden? Vieren, wat zoveel nog te Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.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 We hebben nog tien minuutjes te gaan, dus we gaan ons eerst even te goed in een eh, stuk gebak die Charles heeft meegenomen natuurlijk. En Gerry die heeft het een stukje afgesneden. Nou werkelijk, ik kan een hele een weeshuis van eten hier. Dus mocht je zin hebben aan een gebakje, pech gaat. Wat zei je, Charles? Ik had eerst kibbeling mee willen nemen. Ik hoor mezelf bijna niet. Ja, nu hoor ik je. Ja, wat, ja. wat, had je, wat had je?